Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. filiale stopt met de diensten van PostNL. In 156 vestigingen van de supermarktketen worden vanaf eind volgende maand geen pakketjes van PostNL meer in ontvangst genomen. Volgens Albert Heijn is de werkdruk voor Bali-medewerkers te hoog geworden, waardoor klanten soms lang in de rij moeten staan. 90 Albert Heijn filialen gaan wel door met PostNL diensten op plekken waar er geen ander PostNL punt in de buurt is. De Tweede Kamer heeft Margriet Kalverboer benoemd tot de nieuwe kinderombudsman. Bij een schriftelijke stemming kreeg ze 78 van de 91 uitgebrachte geldige stemmen. De andere kandidaat, Carla van Os, kreeg 13 stemmen. Kalverboer is hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. Ze geldt als een autoriteit op het gebied van kinderrechten... en heeft zich kritisch uitgelaten over het Nederlandse asielbeleid. Kalverboer volgt Mark Dullaert op. Staatssecretaris Wiebes heeft hoge verwachtingen van de Panama Papers. In die uitgelekte documenten staan gegevens over belastingontduiking en ontwijking. Ook Nederland komt erin voor. Wiebes zei in de Tweede Kamer dat bij de Belastingdienst een juichkreet opging vanwege de onthullingen. Hij benadrukte wel dat iemand pas schuldig is als dit is vastgesteld. De premier van IJsland, Gunnlaugsson, heeft de president gevraagd het parlement te ontbinden om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. De president heeft het verzoek geweigerd. Koen Larsson ligt zwaar onder vuur omdat hij wordt genoemd in de Panama Papers. Hij en zijn vrouw zouden via de Maagdeneilanden geld hebben geïnvesteerd in IJslandse banken. Vluchtelingen krijgen voortaan eerder te horen of ze vrijwilligerswerk mogen doen. Nu duurt dat een week of vijf, binnenkort wordt dat twee weken. Minister Ascher van Sociale Zaken heeft dat afgesproken met uitkeringsinstantie UWV. Ook vluchtelingen die nog niet weten of ze in Nederland kunnen blijven, kunnen vrijwilligerswerk doen. Asscher vindt dat belangrijk als middel tegen de verveling. Het weer vanuit het westen droog en opklaringen. Het is een graad of 14. Morgen eerst wat zon, smiddags regen en veel wind.